Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Thailand zijn bij een botsing tussen een trein en een bus zeker 17 mensen om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde zo'n 80 kilometer ten oosten van Bangkok. Een touringcar met 65 passagiers reed over een spoorwegovergang en werd gegrepen door een trein. Het regende op dat moment en mogelijk zag de buschauffeur daardoor de trein niet aankomen. In acht regio's in ons land is het aantal coronabesmettingen zo hard opgelopen... dat het risiconiveau is bijgesteld van zorgelijk naar ernstig, het hoogste niveau. Het gaat om de veiligheidsregio's Utrecht, Holland-Midden, Zaanstreek-Waterland en Zuid-Holland-Zuid. Die staan daarmee op hetzelfde niveau als Amsterdam-Amsterland, Rotterdam-Rijnmond en Haaglanden. De kwalificatie ernstig houdt in dat hard ingrijpen noodzakelijk is om verdere escalatie te voorkomen. De Wit-Russische president Lukashenko heeft in een gevangenis van de geheime dienst KGB gesproken met opgepakte oppositieleden. De gesprekken zouden ruim vier uur hebben geduurd, maar waarover is gesproken is niet bekendgemaakt. Een van de gesprekspartners was de voormalige presidentskandidaat Viktor Babariko, die twee maanden voor de Wit-Russische verkiezingen werd opgepakt. Bij een botsing tussen twee vliegtuigjes boven het westen van Frankrijk zijn vijf mensen om het leven gekomen. In het ene toestel zaten drie mensen, de piloot en twee passagiers, die een rondvlucht maakten boven kastelen van de Loire. Ze botsten op een ultralight vliegtuigje met twee mensen aan boord. Een van de toestellen kwam neer in de tuin van een woning, maar daar raakte niemand gewond. In Mexico-stad is uit voorzorg een standbeeld van ontdekkingsreiziger Columbus weggehaald door de lokale overheid. Activisten hadden gedreigd het morgen van zijn sokkel te trekken. Ze associëren Columbus met vreedheden tegen de inheemse bevolking. Morgen is het 528 jaar geleden dat hij Amerika ontdekte.